Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De vluchtelingenorganisatie van de VN maakt zich zorgen. De situatie in Ter Apel is helemaal mis. Mensen slapen weer op de bank in de aanmeldcentra, in de aanmeldruimte. Er eh, zitten ook mensen bij die medische problemen hebben. Daar zitten gezinnen met kinderen. Het is niet het probleem dat het aantal ineens zo sterk omhoog is gegaan... waardoor we nu weer in een crisis zitten. Het is het systeem dat echt faalt. Gisteren trokken de inspectie en de GGD ook al aan de bel. De Verenigde Naties vinden onder meer dat er een extra aanmeldcentrum moet komen... en dat de spreidingswet er snel moet komen... zodat asielzoekers over ons hele land kunnen worden verspreid. Een flinke klap in Spijkenisse vannacht. Er ontplofte iets bij een woning in een appartementencomplex. Er is behoorlijk wat schade. Rond het gebouw ligt overal glas. Drie mensen zijn licht gewond geraakt. De buren moesten hun huis uit omdat explosievenexperts onderzoeken of de huizen nog veilig zijn. Die bewoners zijn in de buurt opgevangen. En heb je een stedentripje Berlijn met de trein voor de boeg? Nou, dat is wel balen, want vandaag rijdt er helemaal niks. In Duitsland is een treinstaking. Machinisten willen een kortere werkweek en beter loon. Het lijkt erop dat alle treinen in Duitsland morgenochtend weer normaal rijden. En een pittige avond in de Kuip. Feyenoord speelde tegen nummer laatst Volendam. Maar het was geen kat in het bakkie wedstrijd. Dit had 1-0 moeten zijn. Slecht uitgespeeld door Feyenoord. Weinig ruimte daar, maar wel een doelpunt. Schitterend uitgespeeld. Daar is hij nu langs. Zeefuik zo. Dat ging wel heel makkelijk. 1-1. Geef mij die bal maar, dan leg ik hem wel voor. Dan moet hij er nu in en dat gaat hij ook. Pashao, die doet het wel hoor. Die doet het wel hoor. En dus wint Feyenoord niet met 2-1, maar met 3-1. Feyenoord staat nu tweede in de eredivisie. Eerder op de avond won PSV ook de vijftiende wedstrijd van dit eredivisie seizoen. Ze wonnen met 2-0 van Heerenveen en blijven de koploper. Het weer nog in het midden en oosten nog wat regen. In het noorden natte sneeuw. Vanmiddag is het droog en vooral in het westen is er ook wat zon.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 Onderzoekers gaan testen welke bestaande medicijnen voor andere aandoeningen... ook bij long-covid-patiënten kunnen helpen. Israël is akkoord gegaan met het openen van de grenspost Kerem Shalom met de Gazastrook, melden Amerikaanse bronnen. Dan kunnen meer hulpgoederen naar Gaza. In Amsterdam mag je voortaan binnen de ring niet harder dan 30.